uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Als de studenten die het universiteitsgebouw in Amsterdam bezet houden... om half vier daar nog niet weg zijn, wordt het pand ontruimd. Eerder vandaag deed de Universiteit van Amsterdam al aangifte tegen de actievoerders. Studenten bezetten vanochtend het PC Hoofdhuis in de Spuistraat... en barricadeerden de voordeur. Ze protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs... en het volgens hen tekortschietende diversiteitsbeleid van de universiteit. De politie in Eindhoven heeft een man aangehouden... in verband met de containerbrand van vannacht. Bij die brand werd door de brandweer een dode gevonden. De nu aangehouden man stak later vannacht op een andere plaats in Eindhoven afval in brand. Onderzocht wordt nu of hij iets met de containerbrand te maken heeft. De acute dreiging van het gisteren gearresteerde terroristische netwerk is weggenomen. Dat zegt de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Plaatsvervangend NCTV, Patricia Zorko, wil inhoudelijk verder niets zeggen over de zaak behalve dat het onderzoek in volle gang is. Vanmorgen zijn voor het begin van de ministerraad de premier en de betrokken ministers bijgepraat... door de Nationale Politie en de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De vereidelde aanslag is geen reden om het dreigingsniveau te verhogen. De kans op een aanslag blijft volgens de NCTV reëel. Eredivisieclub NAC Breda heeft technisch directeur Hans Smulders ontslagen. Naar aanleiding van dat besluit van de Raad van Commissarissen... vertrekt ook de algemeen directeur Justin Goedzee bij de club uit Breda. Na zes wedstrijden staat NAC bijna onderaan in de eredivisie. Trainer Mitchell van der Gaag blijft vooralsnog aan. Het weer vanmiddag breekt de zon op veel plaatsen door. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 1 tot 6 graden. Er is kans op vorst aan de grond en mist. Morgen overdag wisselend bewolkt, droog en zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.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 So let's lose. no need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billy Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time Let's have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better just wanna get to know you better. I just wanna know you better. Of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Let's have a drink, have a drink, let's lose control like your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water.